Case Groot met het NOS-journaal. Een topambtenaar van de gemeente Westland is per direct ontslagen. De raadsgriffier zou 48.000 euro van de gemeente hebben besteed aan een organisatie... waarin hij als privépersoon actief is. Daarnaast schond hij zijn geheimhoudingsplicht en bejegende ondergeschikte onheus... De gemeente schorste de ambtenaar in september en stelde een onderzoek in. Daaruit blijkt dat hij vertrouwelijke informatie doorstuurde naar oppositiepartijen en journalisten. De ontslagen griffier ontkent de beschuldigingen. Reisorganisatie Travel Essence haalt zo'n 60 Nederlanders op uit het Nieuw-Zeelandse Kaikoura. Door de aardbeving van afgelopen weekend is de enige toegangsweg naar het kustdorp onbegaanbaar geworden en zitten de toeristen vast. Het bedrijf heeft een vliegtuigje gehuurd omdat hulp van de Nieuw-Zeelandse marine nog wel een paar dagen kan duren. Angela Merkel gaat volgend jaar voor een vierde termijn als bondskanselier. Dat heeft een prominent parlementslid van haar partij, de CDU, gezegd op CNN. Hij noemde Merkel een van de pijlers van de westerse politiek. Volgens hem zal ze zich kandidaat stellen en handelen als een verantwoordelijke leider. Merkel is al elf jaar bondskanselier van Duitsland. Zelf heeft ze zich tot nu toe nog niet uitgelaten over de vraag of ze doorgaat. De gemeente Den Haag heeft een vrouw die onder werktijd borstvoeding wilde geven onterecht ontslagen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouw kreeg geen toestemming om onder werktijd naar de vlakbijgelegen opvang van haar dochtertje te gaan om borstvoeding te geven. Kolven op haar eigen werkplek wilde ze niet. Het conflict leidde tot het ontslag van de vrouw. Het College voor de Rechten van de Mens geeft daar nu gelijk. Of de Haagse ambtenaar haar baan terugkrijgt is nog niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met minima rond de 10 graden is het zacht. Morgen wordt het 12 tot 14 graden. De kans op regen is het grootst in het zuiden.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 is waiting here inside us. All it takes is a smile or a song, or the perfume of a long forgotten garden rose. It comes, it goes. Le bonheur, oui. Le bonheur est là, je le sens près de moi.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 For me, and and from the way that that that that I I I I I I I I feel, when bell starts to swear swear swear could could could could fall. fall. was was falling, falling. It's almost like being, being in love, but the way like a bell, a bell that keeps ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I swear I could swear that I was falling, and I could swear that I was falling. It is almost like the yeah, it's almost, almost like being in love.